uur. Brandsen met het NOS-journaal. In de buurt van de Spaanse stad Murcia zijn bij een busongeluk zeker 11 mensen omgekomen. Spaanse media spreken van 15 zwaar gewonden. In de bus zaten 50 jongeren die op weg naar huis waren na een religieuze excursie in Madrid. De buschauffeur verloor de macht over het stuur en het voertuig stortte 15 meter naar beneden. De president van Guatemala heeft zijn excuses aangeboden aan een inheemse stam voor de bouw van een grote waterkrachtcentrale tijdens de burgeroorlog in de jaren 80. De toenmalige machthebbers dwongen leden van de stam te verhuizen en dat ging met veel geweld gepaard. President Molina vroeg om vergiffenis voor het schenden van de mensenrechten. Hij deed dat op een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de stam. De regering trekt 153 miljoen dollar uit om de getroffen gemeenschappen te compenseren. De Georgische pianiste Mariam Batsashvili heeft het tiende Frans Liszt concours gewonnen. Dat maakte juryvoorzitter Joop Daalmeijer bekend tijdens de slotavond van het concours in Utrecht. De winnares krijgt 20.000 euro. Pieter Kleimo uit de VS werd tweede, de Nederlander Menji Han derde. Hij nam ook de publieksprijs mee naar huis. In Tivoli Vredenburg speelden de finalisten samen met het Radio Philharmonisch Orkest werken van Liest. Koningin Maxima was ook bij de galaavond aanwezig. Bij luchtaanvallen in Irak zijn doelen van islamitische staat gebombardeerd... waarbij mogelijk leiders van IS zijn geraakt. Amerikaanse autoriteiten bevestigen dat ze in het noorden van het land... bij Mosul een konvooi van IS hebben bestookt. Meerdere Arabische nieuwszenders melden ook een luchtaanval op een huis bij Al-Qaim... in de buurt van de grens met Syrië. Mogelijk was daar ook de leider van islamitische staat aanwezig... Abu Bakir al-Baghdadi. Het weer steeds meer bewolking en op de meeste plaatsen droog. Al komende dag bewolkt en af en toe zon. Later kans op lichte regen bij zo'n 12 graden.